Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar... wonen steeds langer bij hun ouders thuis. Blijkt uit cijfers van Eurostat en het CBS. In totaal woont 42 van de late twintigers in de EU nog thuis. Ook in Nederland is dat percentage gestegen. In 2010 was dat 14 tegenover 18 nu. Lang bij ouders blijven wonen komt het meest voor in Zuid- en Oost-Europa... In de Scandinavische landen zijn deze percentages het laagst. Studieschulden, werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woningen... zijn voor jongeren redenen om langer thuis te blijven wonen. De Saoedische kroonprins Mohammed heeft hoogstpersoonlijk de opdracht gegeven... om de kritische journalist Khashoggi te vermoorden. Dat zegt de Amerikaanse geheime dienst CIA volgens de Washington Post. De CIA baseert zich volgens de krant onder meer op een onderschept telefoongesprek... dat de broer van de kroonprins met Khashoggi voerde... Daarin zou hij hebben gezegd dat Khashoggi naar het consulaat in Istanbul moest gaan... om documenten voor zijn huwelijk op te halen en dat dit veilig zou zijn. Later bleek dat een Saoedisch doodseskader Khashoggi daar opwachtte en vermoorde. Het Nederlands elftal heeft in de Kuip met 2-0 gewonnen van wereldkampioen Frankrijk. Kort voor rust maakte Wijnaldum de 1-0 en in blessuretijd zorgde de paai met een strafschop voor de eindstand. Het is de tweede achtereenvolgende stunt van Oranje in de Nations League. Vorige maand werd Duitsland met 3-0 geklopt. Ik denk nog steeds dat we dingen beter kunnen doen... maar als we zo doorgaan kunnen we heel ver komen... zei de pijn na afloop van de wedstrijd. Als Nederland maandag tegen Duitsland minimaal gelijk speelt... dan plaatst het zich voor het finale toernooi om de Nations League. Het weer vannacht is het vrijwel overal helder. Wel kan in de loop van de nacht een mistbank ontstaan. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. In het oosten koelt het lokaal af tot min 4.